Uur. Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De opwarming van de aarde gaat twee keer zo snel als gedacht. De afspraak was eigenlijk om de opwarming onder de anderhalve graad te houden... maar volgens een nieuw rapport van de VN zijn we daar ver van verwijderd... vertelt klimaatredacteur Judith van de Hulsbeek. Zij schrijven eigenlijk dat als je al het bestaande beleid... dus echt beleid dat al wel in wetten zit, eh, bij elkaar optelt... dan koersen we af op 3 graden opwarming aan het einde van deze eeuw. De uitstoot over de hele wereld moet in 2030 gehandeld gehalveerd zijn... willen we onder de anderhalve graad opwarming blijven. Er is meer bekend over de dodelijke steekpartij in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Gisterochtend werd daar een schoonmaker doodgestoken. De verdachte werd een paar uur later opgepakt. En nu zegt de politie dat hij en het slachtoffer elkaar uit de schoonmaakwereld kenden. En ProRail heeft fouten gemaakt bij een grote treinstoring afgelopen zomer. Begin juni lag het treinverkeer rond Amsterdam een halve dag plat door een storing bij de verkeersleiding. Hadden veel Harry Styles fans last van. Want na het concert in de Johan Cruijff Arena konden zij geen kant op. Ja, we moeten naar Breukelen. <clears throat> Daar is ons hotel. En we komen uit Zeeland, dus <laughs> dat eh, is ook geen eh, oplossing. Honderden gestrande reizigers sliepen op stations. Onderzoekers zeggen dat ProRail veel te optimistisch is geweest. Ze bleven herhalen dat de storing waarschijnlijk twee uur zou duren... waardoor het voor reizigers hartstikke onduidelijk werd... toen er maar geen eind aan leek te komen.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 In Noord-Holland staat 95 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelofarensveen 10 kilometer en een kwartier extra bij de kwijt. De A7 Zaanstad richting Horen tussen Zaandam en Purmerend 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar tussen de knooppunten Batuverdorp en Velzen kost je een eh, kwartier extra. De N203 Amsterdam-Alkmaar tussen Wormerveer en de aansluiting met eh, de A9 2 kilometer. Maar wel ruim een half uur vertraging. En de N242 van Alkmaar naar Heerhugowaard.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 Op de klimaattop in Parijs werd een maximum van 1,5 graad afgesproken. Voor een dodelijke schietpartij in Amsterdam is in Duitsland een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij in een koffieshop kwam een man om het leven. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte is niets bekend. De Westerschelde-tunnel in Zeeland is vanaf 1 januari 2025 definitief tolvrij voor persoonauto's, dus over ruim een jaar. Het kabinet trekt daar 140 miljoen euro voor uit. Het weer. Vanavond en vannacht kan het vooral in het zuiden mistig worden.